4 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De ergste crisis in de bouw lijkt voorlopig voorbij. Het Economisch Instituut voor de Bouw verwacht dit jaar een groei van 1 Dat is vooral te danken aan een stijgende vraag naar nieuwe woningen. De bouw van nieuwe bedrijfspanden en kantoren neemt nog af... net als het werk in de grondwegen en waterbouw. Dat komt vooral door bezuinigingen van overheden. De bouw leed de afgelopen twee jaar een productieverlies van in totaal 15 de werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar nog iets krimpen... maar volgend jaar wordt 2% meer werk verwacht. Het RIVM komt vandaag met een advies voor de volksgezondheid... naar aanleiding van de brand bij een chemiebedrijf in Moerdijk. Het advies werd gisteren al verwacht, maar het instituut had meer tijd nodig... om onderzoeksgegevens te bestuderen. Er wordt onder meer gekeken naar het gevaar dat neergeslagen roetdeeltjes mogelijk nog vormen. Later vanochtend is er een persconferentie van de burgemeesters van Breda en Dordrecht... over eventuele maatregelen. In Tunesië zijn alle scholen en universiteiten voor onbepaalde tijd gesloten. De regering wil met die maatregel een eind maken aan de al drie weken durende protestdemonstraties tegen jeugdwerkloosheid en corruptie bij de overheid. Bij de betogingen vielen afgelopen weekend zeker 14 doden. Lionel Messi is gekozen tot beste voetballer van 2010. Hij kreeg in Zurich de FIFA Gouden Bal. Messi bleef in de verkiezing zijn ploeggenoten van Barcelona Iniesta en Xavi voor. Vorig jaar werd Messi ook al gekozen tot beste speler ter wereld. Dit jaar zijn voor het eerst twee verkiezingen samengevoegd... die van de bondscoaches en aanvoerders van de nationale elftallen... en die van de journalisten. Messi werd dit jaar met Barcelona kampioen van Spanje. Op het WK strandde hij met Argentinië in de kwartfinale. Dan nog het weer. Vannacht helder. Het is rond nul en er is kans op verraderlijke gladheid. Tegen de ochtend bewolkt en vanuit het westen lichte regen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. evolving, and the rosebuds know to bloom in early May. Now I know deep in my mind that love will be out there behind, and I'll be loving. Het origineel kwam uit 1977 van Stevie Wonder en dit was de versie gemaakt in 1999 door George Michael en Mary J. Blige. Dit was As. En daarvoor hoor je ook nog Eliza Doolittle met Skinny Jeans. En daarvoor weer de plaat waarmee we dit uur openen. Het derde uur van de Nacht op 1. Eh, ten CC met Feel the Love. Een hele goede morgen. De Nacht op 1 is zoals gezegd met straks om half zes het onderdeel Focus op de Wereld. En vandaag praten we met een hulpverlener die in Mongolië werkt en woont al een heel aantal jaren. En hoe het leven daar is, dat gaan we straks horen om half zes. Eh, zometeen muziek van een dame die in 2003 erg succesvol was maar daarna toch wel een bijzondere wending kreeg in haar carrière. Maar eerst uit 1974 de Blackbirds. De nachten. what you were know it don't matter Rich Girl in de Nacht op uit 1977, Daryl Hall en John Oates. En daarvoor zat ook Stacey Orrico met Strong Enough uit 2003. Ja, en in 2003 was ze erg succesvol met de single Stuck and There's Gotta Be More To Life. En ze besloot uiteindelijk na drie albums gemaakt te hebben niet verder te gaan met muziek maken. Ze ging in een restaurant werken en ook af en toe zette ze zich in voor goede doelen. Ze is nog maar 24 jaar jong, dus wie weet komt er ooit nog een keer een, een vierde album aan. Maar tot die tijd is er gewoon nog een pauze ingelast voor Stacey Orico. Zometeen Tracy Ullman, maar eerst Wet, Wet, Wet. find myself a pretty place where no one's gonna bother me. learn to choose and choose to chase and dream and dream the chance may come one day and one day come for me yeah i'm gonna learn to live to love and cry i'm gonna learn to love to cry i'm gonna learn to lie awake at night not be afraid to die so should i cut my heavy heart throw it into the sea sing button, baby, let the Lord keep the key. Oh, to cut my heavy heart out, to throw it into the sea, while it's sinking to the bottom, baby, won't you sing another, another song? overal vijf. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Je hoorde een eh, plaat eh, hiervoor van Tracy Ullman. They Don't Know It. 1983. En dit was echt van die, eh, ja, van die heerlijke nachtmuziek om even lekker bij weg te dromen. Het was muziek van Johan Borger. Het heette Walkaway. Het komt af van een, uh, een, een, nieuw cd'tje wat hij onlangs heeft uitgebracht. Het is een singer-songwriter. En het grappige is, hij heeft dit opgenomen in Ermelo. En zou je denken, ja, Ermelo, ja, wat is daar bijzonder aan? Maar hij heeft het in zijn huiskamer opgenomen. Dat is dan wel weer leuk. Samen met zijn zus Marieke Borger is ook zangeres. En op het album speelt ook Bertolf Lentink mee. En Bertolf die bespeelt dan een dobro en een lapsteel guitar. Tot zover deze mooie informatie over dit lekkere wegluisterliedje Walk Away dus van Johan Borger.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 En gingen ze verder als Crosby, Stills, Nash en Young. Dit was Just a Song Before I Go uit 1977. Daarvoor ook nog Lenny Hill met Alive Again. En je hoorde ook nog George Benson met Give Me The Night uit 1980. En dat nummer werd geschreven door Rod Temperton... die ook Thriller en Rock With You voor Michael Jackson schreef. En dit is een plaat, zo'n ja, zo'n meezinger. Een beetje ook zo'n mooie wegdroomplaat voor als je op de weg bent. City to City. City, The Road Ahead. Radio 1. De nachten.